Hij spreekt van een catastrofe. In de hoofdstad Port-au-Prince heerst chaos. Veel slachtoffers liggen nog onder het puin en ziekenhuizen kunnen de vele gewonden niet aan. Nederland schenkt 2 miljoen euro aan noodhulp en stuurt vanavond nog een reddingsteam met speurhonden naar Haiti. Verder hebben de samenwerkende hulporganisaties Giro 555 geopend. De problemen binnen de coalitie over Irak zijn nog niet opgelost. Op allerlei niveaus wordt overlegd. Het conflict draait om de verklaring die premier Balkenende gisteren aflegde... over de conclusies van de commissie Davids. De PvdA-fractie vindt dat Balkenende te veel afstand neemt van Davids... en dat hij met een nieuwe verklaring moet komen. De Tweede Kamer houdt vanavond nog een debat over de verklaring van Balkenende. Een vliegtuig dat onderweg was van Schiphol naar Aruba en Curaçao... heeft na een bommelding een noodlanding gemaakt in Ierland. De bommelder was een verwarde, agressieve Nederlander van 44... die een paar keer zei dat er een bom aan boord was. De Nederlander is in Ierland opgepakt, het vliegtuig wordt doorzocht... en de 224 passagiers vliegen met een ander toestel verder. Het Spaanse Hoge Rechtshof neemt volgende week woensdag een besluit over de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië. De voormalige Transavia-piloot wordt ervan verdacht dat hij in zijn vaderland Argentinië in de jaren 70 dode vluchten heeft uitgevoerd, waarbij tegenstanders van het militaire bewind levend boven zee uit vliegtuigen werden gegooid. Poch ontkent. In Montenegro is een nijlpaard uit de dierentuin ontsnapt. De dierentuin is door regenval overstroomd en daardoor kon het vrouwtjes nijlpaard uit haar verblijf zwemmen. Nijlpaarden zijn erg gevaarlijk, maar volgens de dierentuin is de 11-jarige Nikitsa aan mensen gewend en niet agressief. Zodra het water zakt wil de dierentuin het dier met voedsel teruglokken. Het weer in het zuiden af en toe sneeuw, later ook in het midden en noorden. Daar vriest het nu licht. Morgen bewolkt, vrijwel overal droog. En morgenmiddag dooit het bijna overal.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 Mm-hmm. Faith in you. A farmer kneels in his fields with dust pouring through his fingers. Says, I'm gonna lose you if it don't rain real soon. He looks up and says, Faith in me, faith in you. I think about things and all the dreams I wanna see come true. Let me tell you just what I do. I take a look in the mirror and I smile and say, Have faith in me, faith in you. In the shadow of the city, by the banks of the river, from the doorway of his cardboard room man cries out, faith in me. Faith in you. If over poverty and prejudice, over hunger and pain, over social injustice, just watch let the voices ring, hear them sing. When I think about things all the dreams I want to see come true. Let me tell you just what I do. I take a look in the mirror and I smile and say, Have faith in me. faith in you. I take a look in the mirror and I smile and say, Have faith in me. Fade in Me, Fade in You, Dark Stone van alweer een aantal jaren geleden. 1995 kwam dit nummer uit op eh, zijn cd en die droeg gewoon dezelfde titel. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer 1 of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En dit, dit is Patty Loveless, You Don't Even Know Who I Am... En dat is geen goede opmerkingen, Zeker niet in het nieuwe jaar. Overigens, gelukkig 2010 aan alle luisteraars van het programma Country Track. She left the car in the driveway. She left the key in the door. She left the kids at her mama's. and the laundry piled up on the floor. She left a ring on the pillow, right where it wouldn't be missed. She left a note in the kitchen next to grocery Nou ja, prachtig. Het zijn eh, twee mensen die elkaar eigenlijk helemaal niet meer begrijpen. Ook niet na een aantal jaren huwelijk alweer. Hip to my heart, dat is de band Perry. Geschreven door Kimberly Perry en Reed Perry. Ik weet niet precies of het nou broers of zusters zijn. Ik dacht het wel hoor. lucky. Ja, als je in de eerste instantie dit nummer hoort van Stacey Dean Campbell... dan denk je dat je eh, de, de, grote andere hoort van jaren geleden, de jaren 60. Had hij ook grote hits, hè? Ik laat u nog even denken wie het is. En dit is een dame waar ik wel een beetje zwak voor heb. Tell me now, get it over. Hurt me now, get it over. If you've got leaving on your mind, if there's a new love in your heart, tell me now. me now, get it over. Hurt me now, get it over. If you've got leaving on your mind. Peers, hij heeft het geschreven. En Wally, nee, Wally Wilson, hij produceerde het voor eh, Laurie Morgan. U weet het, ik hou eigenlijk helemaal niet van, eh, van spelletjes of iets dergelijks. Maar als ik nu dit aan u laat horen... My Skype Waar doet u dat dan aan denken? Nou, mij in ieder geval aan wel de grote man die ook God a Tiger bij de teel heeft geschreven. En dan weet u dat ik het natuurlijk heb over niemand minder dan die Buck Owens van jaren geleden. Ik heb het misschien al een beetje verraden toen ik zei van in de jaren 60 heeft hij heel veel eh, hits gehad, die Buck Owens. Nogmaals, ik hou niet van spelletje. Dit was het eerste en het laatste spelletje voor het jaar 2010. Colin Ray, The Wall. They met when he was known as Hell on Wheels in Carolina, like a shadow moving through the southern pines. She was 17 years old, he ran shine in a flathead Ford in the summer of 1959. By the time the 60s ended, he was known across the country. From dirt tracks to Daytona, he was king. She was right there by his side as the years went racing by. And when the baby came, you know they had everything. Every night he calls her name through the smoke and the flame whispered in that soft southern drawl. And she knows how it feels to have her hands on the wheel. She wakes up right before she hits the wall. Last week their son turned 21 at 100 miles an hour little track somewhere in Tennessee. Call to say, Mister, wish she could have been there, but he understood why she couldn't be. But the sound of his voice takes her back to Talladega. Memories come rushing like a flood. There's nothing she say that would matter anyway. Cause she knows he's got running in his blood. Every night he calls her name through the smoke and the flames, whispered in that soft southern drawl. Now she knows how it feels to have her hand before she hits the wall. uitzending van het programma Country Track wil ik u ook kennis laten maken met een nieuwe cd. Nou ja, een nieuwe cd. Het kan best een cd zijn van een paar maanden oud, want u weet het, ik ben helemaal niet hitgevoelig. Maar als ik een cd thuis gestuurd krijg of ik ga er eentje kopen en ik word erdoor geraakt, dan zeg ik meteen van, daar wil ik u wat meer van laten horen. Onder andere van de cd Keep On Loving You. En als u favoriet bent van deze dame, dan weet ik zeker dat u dit al herkent. Reba McIntyre. Zij produceerde zelf de cd met Mark Bright. En dit nummer liet zij schrijven door Wendell Mobley en Jason Sellers. Mandje nummer 1 van deze cd is getiteld Strange. I lay there feeling sorry for myself in a bed of Kleenex. Stuffing chocolates in my